uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vorige week in Canada vier moslims doodreed met een pick-up truck... is aangeklaagd voor terrorisme. De 20-jarige Nathaniel Veldman wordt ervan verdacht dat hij opzettelijk is ingereden op de familie... omdat ze moslims waren. Hij is ook vier keer beschuldigd van moord en één keer van poging tot moord. De politie ging al snel naar de aanslag uit van opzet. Waarom dat was, is niet verduidelijkt bij de aanklacht. De Canadese vicepremier noemde het zeer belangrijk... dat de aanslag wordt betiteld als een terroristische daad. Eerder meldden de autoriteiten al dat Veldman voor zover bekend alleen heeft gehandeld. Het CDA heeft opening van zaken gegeven over donaties aan de partij. De aanleiding is de kritiek van het opgestapte Kamerlid Omtzigt. Die schreef in zijn uitgelekte notitie dat er vlak voor de verkiezingen... bijna 1 miljoen euro aan de partij werd overgemaakt... door mensen die belang zouden hebben bij het wijzigen van de CDA-plannen. In een verklaring zegt het CDA dat er ongeveer 1 miljoen euro is binnengekomen... van miljonair Hans van der Wind. Die is volgens de partij al 15 jaar een vaste donateur van het CDA. Donateurs hebben op geen enkele manier de inhoudelijke koers van de partij kunnen beïnvloeden, staat in de verklaring. Kleine televisieschermen op terrassen om naar het EK voetbal te kijken is geen probleem, vinden de burgemeesters van het Veiligheidsberaad. Het kabinet denkt erover de coronamaatregelen al volgende week zaterdag te versoepelen, vier dagen eerder dan gepland. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad wilde niet zeggen of er dan inderdaad versoepeld wordt. Volgens hem hebben de burgemeesters wel tegen minister Grapperhaus gezegd dat beperkende maatregelen meteen moeten stoppen als daar virologisch gezien geen reden meer voor is. De dk wedstrijd Spanje-Zweden is geëindigd in een doelpuntloos gelijkspel. De wedstrijd in Sevilla in groep E leverde een hoop kansen en veel balbezit op voor Spanje, maar gescoord werd er niet. Eerder op de dag won Slowakije in dezelfde pool met 2-1 van Polen.